Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse premier Meloni is in Washington op bezoek geweest bij president Trump. Ze spraken onder meer over de Amerikaanse importheffingen. Trump zei ervan overtuigd te zijn dat de VS en de EU een handelsakkoord zullen sluiten... voordat de importheffingen van kracht worden. De sfeer in het Witte Huis was hartelijk. Trump noemde Meloni een vriendin en prees haar duidelijke standpunt over immigratie. Meloni bedankte Trump voor zijn inspanningen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Vandaag vliegt ze terug naar Rome, waar ze vicepresident Vance zal ontmoeten. Die brengt daar met zijn gezin het paasweekend door. In Italië zijn vier doden gevallen bij een ongeluk met een kabelbaan. Het gebeurde ten zuiden van Napels. Een cabine met vijf inzittenden stortte neer toen de kabel brak... en kwam terecht op een hoogspanningsmast. De vier doden zijn twee stellen die op vakantie waren. De vijfde inzittende raakte levensgevaarlijk gewond. De hulpverlening verliep moeizaam door het slechte weer. De kabelbaan bij Napels is populair vanwege het uitzicht op de vulkaan Vesuvius en op de kustlijn. Ook in Groningen en Drenthe kunnen komend weekend toch paasvuren worden gehouden. Door de droogte leken die niet door te gaan, maar er is deze week meer regen gevallen dan voorspeld. De veiligheidsregio's Groningen en Drenthe geven daarom alsnog groen licht. Voor sommige paasvuren komt dat te laat. Zo is de houtstapel in het Drentse Wijteveen al door de versnipperaar gegaan. En het lukt niet meer om in twee dagen een nieuwe te bouwen. Eerder werd al bekend dat veel paasvuren in Overijssel en Gelderland toch door kunnen gaan. In Friesland blijven ze allemaal verboden. Het weer. In het oosten vannacht wat regen, minima rond 7 graden. De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar vanuit het zuidwesten komt de zon erbij. Het wordt 11 graden in Groningen tot 17 in Zeeuws-Vlaanderen.